Het aantal is ongeveer gelijk aan de meldingen die de commissie normaal in een jaar binnenkrijgt. Aanleiding zijn de berichten over misbruik op een katholiek internaat in Serenberg. Er zouden verschillende paters Salesianen zich in de jaren 60 en 70 aan kinderen hebben vergrepen. De PvdA en de VVD willen een onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Het rapport Scheltema over de integriteit van ABN AMRO-topman Zalm leidt tot verdeelde reacties in de Tweede Kamer. De SP vindt dat Zalm moet opstappen, de VVD en het CDA vinden dat hij kan blijven. De PvdA en GroenLinks willen eerst meer duidelijkheid. Volgens onderzoek van staatsrechtdeskundige Scheltema heeft de Nederlandse bank een positief oordeel over Zalm, maar vindt de autoriteit Financiële Markten dat hij heeft gefaald als bestuurder van de DSB-bank. Minister De Jager vindt dat Zalm bij ABN AMRO kan aanblijven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft na de zware aardbeving in Chili nog geen contact gehad met 83 Nederlanders. Vanochtend werd nog het getal 35 genoemd. Volgens Buitenlandse Zaken is er nog geen contact geweest met 48 toeristen en 35 Nederlanders die in Chili wonen. Het ministerie benadrukt dat ze niet worden vermist. Bij de aardbeving van zaterdag zijn ongeveer 800 mensen omgekomen. President Sarkozy wil een onderzoek naar de toestand van de Franse dijken. Bij Le Lequillon-sur-Mer vielen bij de zware storm van gisteren de meeste doden door een dijkdoorbraak. De zeewering stamt uit de tijd van Napoleon en is volgens critici slecht onderhouden. De storm heeft in Frankrijk aan zeker 51 mensen het leven gekost. Er worden nog acht mensen vermist. Het weer, een heldere nacht met 1 of 2 graden vorst.